Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NS op 3. De Verenigde Staten stemt tegen het voorstel van een wapenstilstand in Gaza. Daarover werd vanavond gestemd bij de VN-veiligheidsraad. 13 van de 15 leden stemden voor, maar de VS een van de landen met een veto-recht ging daar dus niet in mee. Je hoort mijn collega van de buitenlandredactie. Ja, zij zeggen dat die strijd van Israël tegen Hamas nog door moet gaan. En ja, de Verenigde Staten is de trouwste en belangrijkste bondgenoot van Israël. En behalve de oproep tot een staakt het vuren stond in dat voorstel ook... dat Palestijnse en Israëlische burgers beschermd moeten worden. En dat alle gegijzelden onmiddellijk vrij moeten worden gelaten. Niet alleen RTL, maar ook Omroep Max sprak met Matthijs van Nieuwkerk over een nieuwe talkshow. Vandaag werd bekend dat hij weer terugkeert op televisie bij RTL. Van Nieuwkerk stopte vorig jaar bij de publieke omroep na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. In een interview met RTL Boulevard praatte hij daar voor het eerst over op televisie. Als ik maar, eh, ik en ik hoop ook iedereen die... Eh, die bij de Wereld Door heeft gewerkt... en er een minder goede herinnering aan heeft... dat we toch met z'n allen zullen zeggen, we hebben het er nu over... We gaan het met z'n allen beter doen. Ja, na het voorval met Van Nieuwkerk is de NPO een onderzoek gestart. En dat rapport verschijnt begin volgend jaar. En FC Twente heeft er een bijzonder potje op zitten tegen Excelsior in de eredivisie. Ze stonden met 0-2 achter, maar wisten dat door een vroege rode kaart uiteindelijk om te zetten in een 4-2 winst. Met als laatste goal... Taha! Ja! Daar was hij naar op zoek. En het komt hem toe. Van alle spelers op het veld komt het hem het meeste toe. Omdat hij veel bracht en veel gaf als invaller. Ja, dat was de 4-2 dus. FC Twente staat nu op de derde plek in de Eredivisie. Achter Feyenoord en PSV. Dan nog het weer. Morgen begint droog, maar in de middag komt er regen aan. Het wordt wel iets warmer dan vandaag met een graad of 9.